Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Corona trekt zich niks aan van de nieuwe maatregelen. Ruim 150.000 nieuwe besmettingen kwamen erbij in een week. 39% meer dan vorige week. En het is al de zevende week op rij dat er zo elke week ongeveer 40% bij komt. En ook in de ziekenhuizen gaan de cijfers omhoog. Je hoort het RIVM. Helaas eh, zien wij op dit moment eh, geen lichtpuntjes in de, in de cijfers. Eh, we zien eigenlijk alleen nog maar een verdere toename Ehm, in de ziekenhuisopnames. En ja, het is op zich ook niet te verwachten hè, dat de maatregelen van 13 november nu al zouden eh, leiden tot een, eh, een effect op de ziekenhuisopnames. Daarvoor moeten we echt nog even een halve tot een hele week wachten voordat we dat kunnen zien. Een Amsterdammer die werd gezocht voor een dodelijke steekpartij heeft zichzelf aangegeven. Tyrese Bay is de leider van een drillgrepgroep die vorig jaar zomer aan de stok kreeg met een andere groep uit Rotterdam. Bij een ruzie bij de pier van Scheveningen werd een jongen van 19 doodgestoken. Zwaar bewapende politiemensen bij een bedrijfspand in Helmond. In een van de units daar is een grote partij drugs gevonden. Om welke soort het gaat en hoeveel er precies is gevonden is niet duidelijk. Maar volgens getuigen zit het gebouw vol met verschillende soorten vaten. Sinterklaas heeft afgelopen weekend een flinke smak gemaakt. Hij zou een livestream doen vanuit een bakfiets in het Gelderse plaatje Weel. Maar dan moest hij er natuurlijk wel even inklimmen en dat ging behoorlijk mis. Dat was te zien op beveiligingscamera's. De Sint klapte met fiets en al voorover. Deze mensen konden er smakelijk om lachen. Was big news nou ook aan de kant? Of, uh... <laughs> Omroep Gelderland heeft natuurlijk gecheckt of Sinterklaas oké is en het gaat hartstikke goed met hem, zegt hij. Want door alle lage kleding werd de val aardig gedempt. Het weer nog flink bewolkt, maar in de loop van de middag is de zon af en toe te zien. Het is 6 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB file in onze regio op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 Er liggen nu 488 mensen op een IC. De eerste verdachten van de rellen in Rotterdam vrijdag komen morgen voor de snelrechter. De twee mannen van 29 en 21 en een vrouw van 26 worden verdacht van openlijke geweldpleging. Drie anderen blijven nog twee weken vastzitten en twee verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. En de Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met mensensmokkelaars. Er zijn dit jaar al meer dan 200 aangehouden. Dat is al meer dan vorig jaar. Er zijn vooral veel smokkelaars actief die mensen via Wit-Rusland naar Europa laten reizen.